Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Hoe gaat het verder met de lockdown? Dat horen we zometeen in de nieuwe persconferentie van premier Rutte en minister De Jonge. Een gezellig verhaal zal het niet worden, want het gaat nog niet goed genoeg met de cijfers. Je hoort verslaggever Ron Vrezen. Het verhaal blijft dus en zal dus straks zijn. De lockdown wordt vanaf volgende week met drie weken verlengd. Er komt zelfs nog eh, nieuws bij voor middelbare scholen, want daarvan gaat het kabinet straks aankondigen dat daar ook per direct een anderhalve meter maatregel wordt ingevoerd voor de leerlingen onderling. Ja, middelbare scholen blijven waarschijnlijk tot 9 februari dicht. Dus die anderhalve meter regel geldt alleen voor examenklassen, kwetsbare leerlingen en praktijkonderwijs. Want die moeten nu wel naar school. De politie in Amsterdam heeft vanmiddag twee lichamen gevonden in een garagebox op een bedrijventerrein aan de rand van de stad. Wie het zijn is nog onduidelijk. De politie onderzoekt nog of de twee door een misdrijf om het leven zijn gekomen. In vluchtelingenkampen in Bosnië-Herzegovina is het ontzettend afzien, vertellen de, vertellen de mensen die er zitten. Er zitten honderden mensen in een afgebrand en verwoest kamp en het vriest ook nog. De bewoners zijn het zat. De EU heeft extra geld voor de opvang beloofd. Een programmeur in San Francisco heeft nog zo'n 7000 bitcoins, schrijft de New York Times. Bij elkaar bijna 200 miljoen euro waard. Alleen één probleem, hij kan er niet bij. De bitcoins staan op een versleutelde harde schijf en hij is het wachtwoord kwijt. Het systeem is zo ontworpen dat je 10 keer een fout wachtwoord in kunt toetsen. En daarna worden de bitcoins voor altijd versleuteld. Hij heeft het al 8 keer fout geraden. Hij zegt tegen de krant dat hij s'nachts ligt te woelen hoe die er toch bij moet komen. Het weer nog. Later op de avond kan het licht vriezen en het kan ook een beetje glad zijn. Vannacht is er aan de kust regen. Morgen wissel, wisselend zon en enkele buien. Het wordt 6 of 7 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat een vierde op de ring van Amsterdam, de A10 West richting Den Haag. Tussen Landsmeer en Amsterdam Hemhavens is de vertraging 10 minuten.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 Hij was een kans met Me and the City of New Orleans. let me. The weather was chill in Chicago. In Champagne, it looks quite the same. Not always does it seem so easy to be free by morning in Memphis, Tennessee. Riding on the city of New Orleans the heart of your nation's history. Riding in the shadows of your music, and there's no better place I'd rather be. Crossroads met de act van de maand. Carleen Kater is niet wereldberoemd geworden, maar toch kennen alle countryliefhebbers haar. Misschien wel door het feit dat ze de stiefdochter is van Johnny Cash. The Sweetest Thing en One Love zijn songs waarmee ze hitjes scoorde in 1993. Crossroads. Country Flashback. het favoriete album van de maand. In oktober vorig jaar verscheen Cut and Grass, volume 1. Samen met de selectie van de beste muzikanten kregen we een mix uit het oeuvre van Sturgill Simpson in bluegrass-stijl. Inmiddels is volume 2 verschenen en daar vinden we Sea Stories op terug. your mouth shut and you'll be fine. Just another enlisted egg in the bowl for Uncle Sam's Peter. When you get to damn neck, you'll hear a voice in your head saying, My life's no longer mine. Have you running with some SAD, SOG, BMFC? like a pollywog turning 19. They got king cobras fighting in boxing rings, and all the angels play connect four. Seemed like a sailor's paradise, but it turns out to be a bad dream. Well, now you hit the ground running in Tokyo, from Kawasaki to Ebisu. Yokosuka, Yokohama, Shinjuku, Shibuya, Roppongi, and Harajuku. seeing Still got the salt running through my veins. And I got sea stories and a shell back too. But I got sea stories and a shell back too. Songs die zijn ontstaan in de truck van vrachtwagenchauffeur Mike Sheffield, waarbij hij steun krijgt van Zach Burnett. Two Sticks and Toothpicks is zo'n truckersong. You might see him in a truck stop, in old mom and pop shop. cover van deze week. Merle Haggard hoorden we in het eerste uur met het origineel. Patrick Davis wacht zich aan een cover.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 Hun muzikale debuut maakten Katie en June met optredens bij godsdiensten en feesten. Spoedig vervoegde Kim zich bij de groep en uiteindelijk ook Christy. I Fell in Love Again Last Night bereikte zelfs de eerste plaats. got me Met Just In Case and You Again scoorden ze wederom nummer 1 hits. De laatste jaren is het stil geworden rond de Forrester Sisters. saw you walking down the street just the other day suddenly decide to give me one more try. I'll be waiting in the wings, just looking for a sign, just in case you change your mind. What can I say, darling? take me back. Just in case you ever change your mind, if you suddenly decide to give me one more try, I'll be waiting in the wings, just looking for a sign. Just in case you change country hits. verleden ligt achter ons. Nu weer naar het heden. Delbert McClinton, in wiens band Terry McBride een paar jaar speelde, nam Went for One samen met Terry op. Het gaat over de periode dat Terry in de band van McClinton speelde. oudje van Sheila Andrews is Bigger Fool Than I Am. Even though he comes to you with a good lip still warm from kissing mine. whispers loving words in such a way that you believed in every time. You try to think the time you spend with him is worth the times he leaves you crying. But if you think he'll ever love you, girl, then you're an even bigger fool than I. all of this don't make it any easier to take. And it's sad that you don't know that love is something you should feel before you make. I've seen the way he looks at you. I've seen him look at others just the same. don't play to win or lose. He just loves the pleasure of a game. And after knowing all these things, nobody but a fool would keep on trying. And if you think he's ever gonna change, then you're an even bigger fool. think I'll let him go. you're an even bigger fool than I am. In de spotlight. spotlight. Een treurende vader verwerkte zijn verdriet met een muzikale ode aan zijn zoon. Justin Towns Earl zou 4 januari zijn 39e verjaardag gevierd hebben. De bekendste song van Justin Towns, Harlem River Blues, vormt de afsluiter en wordt voorafgegaan door They Killed John Henry. mine ahead Sammy White is de 41ste winnares van Starmaker. A Lay It On Me vinden we terug op haar debuutalbum. She don't want no rock and roll, no reggae, rapper, blue-eyed soul. My baby loves it when it swings. Oh, my baby loves it when it swings. It makes her do all kinds of crazy things. Nothing turns her on like the rose of San Antonio. My baby loves it when it swings. chains. And when the moon and mood is right, she can make it rock all night. My baby loves it when it swings. Oh, my baby loves it when it swings. It makes her do all kinds of crazy things. Just out there on the we toe aan de laatste song van deze aflevering. Chris Callaghan is het met me eens en sluit op waardige wijze af. Tot volgende week. Dag. The last time I played at the tavern I finished with my favorite song About an old country singer Living out his give 'em up, it's having too much fun. I closed my eyes, pretended I was Willie Nelson with Waylon Jennings standing next to me. The crowd went wild, Waylon smiled, and I knew a country singer's all I want to be. They said, play some more country before you're through. Even though we know the show is over, we're all loving what we do.